Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet belooft om meer Afghanen naar Nederland te halen. Het gaat niet alleen om tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen... maar ook bijvoorbeeld om chauffeurs, beveiligers en koks. En zojuist hebben de Taliban voor het eerst sinds ze weer aan de macht zijn... een persconferentie gehouden. Mijn collega Davy Boerema die luisterde mee naar de woordvoerder. Hij benadrukt echt heel erg dat onder dit eh, regime of het bewind wat er nu is... rust en orde moet zijn in de stad. Hij zegt ik wil geen gevechten in het land. Ik wil dat eh, mensen eh, zich veilig voelen. De oh. burgers ook zich veilig voelen. Ook hebben de Taliban herhaald dat ze geen wraak gaan nemen op Afghanen die westerse troepen hebben geholpen. Ze roepen tolken en vertalers daarom op om niet te vluchten, maar zich te blijven inzetten voor hun land. Een vrouw die ervan wordt verdacht haar pasgeboren baby in een ondergrondse container te hebben gegooid... zegt dat ze dat niet heeft gedaan. Zeven jaar geleden werd die baby gevonden in een plastic zak in zo'n container in Amsterdam. Op die zak zaten vingerafdrukken van de vrouw... maar zij zegt dat de vader het kind moet hebben gedumpt. Legt het OM uit. De verdachte heeft eh, aanvankelijk bekend en in de latere voren heeft ze inderdaad ontkend... haar kind achtergelaten te hebben in die vuilcontainer. Dat heeft ze vandaag ook weer op zitting herhaald. Desalniettemin wordt zij wel verdacht van die poging kindermoord. Dit najaar gaat de zaak verder aantal coronaprikken is door de grens van 22 miljoen heen. 10,6 miljoen Nederlanders zijn inmiddels volledig gevaccineerd. 1,7 miljoen hebben één prik gehad. Veruit de meeste mensen hebben het Pfizer-vaccin gekregen. Een nieuwe campagne moet Rotterdammers zover krijgen om alsjeblieft niet meer naar de huisartsenpost te bellen. Die is bedoeld voor spoedgevallen in de nacht en in het weekend. Maar ze worden plat gebeld over de kleinste pijntjes. Lijkt wel of de pleuris is uitgebroken zeg, bij de huisartsenpost in de regio Rijnmond. Het lijkt wel of iedereen die een telefoon heeft ons ineens moet bellen. Krijgt er een loophoor van en een lamarm. Kun je niet gewoon even bellen als er echt iets aan de hand is? Mensen moeten sowieso niet meteen de dokter bellen is de boodschap. Eerst even naar thuisarts.nl kan ook al een hoop vragen beantwoorden. Het weer. Op veel plaatsen is het druilerig. In het noorden ziet het er wat beter uit met soms wat zon. Morgen op meer plekken zon, al kan er ook weer een buitje vallen. En het wordt 19 of 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door problemen na de Koentunnel op de A8. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad Koog. Daar staat file vanaf de Koentunnel met 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Het loopt daar ook vast op de A10 Noord en West. Op de A10 Noord staat file voor knooppunt Koenplein met zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A10 West is de vertraging een kwartier, kwartier bij de Koentunnel.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 Leni Wilson is nog betrekkelijk nieuw, maar al wel succesvol. Ondanks het feit dat ze een lange weg heeft afgelegd. Zo timmert ze stevig aan de weg met Things a Man Ought to Know. Wilson heeft haar eigen unieke geluid gecreëerd en geperfectioneerd.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 Sitting on Top of the World is de eerste single van het album. Dit is het favoriete album van de maand. zijn vijfde studioalbum aangekondigd. Het komt in september uit. De titelsong van het Scottie McCready album Same Truck staat inmiddels scherp. Crossroads. county line might have a different name. We're tearing up tobacco fields, you're growing up the grain. We're picking up the same girls green. And there's different color helmets on our Friday night home teams. Yeah, we're all gonna get lost and break down a time or two. But we'll get it cranked back up, and no matter what truck Headed down a different two lane Kicking up the same dust Praying for the same Roes heeft heel wat songs geschreven die door tal van anderen zijn opgenomen. Een van die succesnummers is Texas When I Die, dat door Tanya Tucker in 1979 de top 5 werd ingezongen. De original van deze week. this is as close as I've been. New York couldn't hold my attention. Detroit City couldn't sing my song. If tomorrow finds me busted flat in Dallas, I won't care because at least I'll know I'm home. I've been cowboy song. And all the beer just as cold and old Milwaukee. My body's here, but my soul's in Santa be. When I die, I may not go to heaven. I don't know if they let cowboys in. If they don't, just let me go to Texas, y'all. Cause Texas is as close as I have been. When I die, I may Thank you so much. You have been a most gracious audience. We really do appreciate it very much. But we'll leave you with one more song. This is special. for all of you for being so nice to us tonight. Thank you. Als ik naar Tracy K.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 Ze kan een volwassen man aan het huilen maken met haar droevige liedjes. Ik hou van de dame en haar muziek, zei George Jones ooit. Call me, crazy lady. I don't fit the image image of a sweet country woman. Though I grew up in the hills, I ain't met a man who could put me in chains. I don't think that I ever will. lets me do the same sit back and smile while he goes running wild. It's something I don't understand. I just can't picture me sitting at home with a baby that's long overdue. While he goes out wandering with Willie the gypsy, doing what the good old boys do. meeste liefhebbers van traditionele country zullen deze man nooit een kans geven. Waarom niet, denk ik dan. Heart Like Mine van Parker McCollum. It's easier to miss you than it is to let you down. I knew from the start I was from the wrong side of town. You told me I was different you treated me fine Cause you got the only heart like mine I'm good at getting lost But I'm bad at getting found You're flying in the sky And I'm running on the ground I ain't no straight and narrow But for you I walk the line but I'm shaking at the thought. down Dit is Chicadee, de liveband voor iedereen die gek is op country en gitaarmuziek. Kim, Marijke en Robert vormen het hart van de band. Met Chicadee spelen zij hun favoriete country songs... en nee, niet alleen de oude country, maar vooral de nieuwe artiesten. This is the Life is hun op het lijf geschreven. while the shock that you sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing a song thinking this is the life and you wake up in the morning and your head to size. where you're gonna go where you're gonna go where you're gonna sleep tonight and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your head to size. where you're gonna go where you're gonna go where you're gonna sleep tonight before in the morning and your head was Size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head was Size. Where you gonna go? Where you gonna go? Mark Mace met de cover van Let the Train Blow the Whistle, een song van Johnny Cash. I don't want no aggravation when the train has left the station. If you're there or not, I may not even know. Ever around, I remember things that we did and so tender. Let a train blow the whistle when I go. On ah, my old guitar sell tickets so someone can finally pick it. and tell the girls down at the Ritz I said hello. Tell the gossipers and liars I will see them in the fire. Let a train blow the whistle when I go. Let her blow, let her blow. Long and loud and hard and happy, let her blow. No regrets, all of my debts will be paid when I get late. Let a train blow the whistle when I go. without excuses for evils and abuses down today from years and years ago. And have yourself another toke from a basket full of smoke. And let a train blow the whistle when I go. Let her happy let her blow. No regrets, all of my debts will be paid when I get laid. Let her blow, let her blow, let her blow. Let a train blow the whistle when I go. Let it blow Onze nationale hoeder van de Americana, Tim Knol, heeft met Wandering Heart maar weer eens een steengoede single gelanceerd. het blokje country uit eigen land. Tijdens een familiefeest in Keulen begon een bijzondere muzikale carrière. Jolina Carl ontdekte een oude gitaar en de liefde voor muziek. Vele jaren van zelfstudie op gitaar en zang volgden. Het spelen in verschillende bands, verschillende muziekstijlen, zangtraining en talloze toneeluitvoeringen. Met Mexican Overdrive brengt ze haar vijfde album uit. sailing cause we don't live on the seas. We reside in Cookville, long way west from the Pyrenees. With our cowboy boots, check shirts and leather. If you're gonna shoot me, shoot me down with a feather. We cruise. slings. We love rodeos, ice cold beer and taco shells. our town. You won't find a better hospitality around. Geweldig pakt hun bewerking van de Tuiners van Snow and on Rayton uit. Zoals in het schabloon van deze songwriter genie past, vertolken ze de track met een zeer overzichtelijk akoestisch arrangement. De Flatlanders. When the wind blow in And the moon along the Gunnison Shall I groep groepen in de gaten te houden. Luister maar naar I Like It When You're Home. Daniel kijkt terug en eigenlijk wil ik dat niet, want ik wil vooruit, op naar het tweede uur.